uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De partij Volt moet Kamerlid Gundogan terugnemen in de fractie. De nummer 2 van de partij werd geschorst volgens Volt na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Maar volgens de rechter had Volt haar niet uit de fractie mogen zetten, vertelt verslaggever Lars Geerts. En er was ook geen deugdelijke uitleg gegeven waarom zij geschorst moest worden. Ook eh, had de fractie hoor en wederhoor moeten toepassen, dat hebben ze niet gedaan. En op basis van hun eigen regels hadden ze eerst twee waarschuwingen moeten geven... een besloten gesprek in de fractie moeten voeren... en op basis daarvan had pas een schorsing kunnen plaatsvinden. Volt moet Gundogan ook 5000 euro schadevergoeding betalen. Er komt een nieuw onderzoek naar de dood van Tamar uit Marken. Het meisje van 14 vertrok na een ruzie boos van huis en werd later dood in de berm gevonden. Ze was door een auto aangereden. De bestuurder kreeg alleen een boete van 1500 euro en de ouders van Tamar stapten daarom naar de rechter. Het Openbaar Ministerie heeft nu besloten om de zaak te heropenen. In een huis in Amsterdam is 5 miljoen euro aan cash gevonden. En ook lagen er tientallen kilo's drugs en een vuurwapen. Agenten ontdekten het vorige week, maar het is nu pas bekendgemaakt. Ze volgden een man uit Servië naar het huis omdat hij zich verdacht gedroeg. Daar vonden ze al die spullen. En het is al bijna tijd om langs het stembureau te gaan. Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Al wordt er op veel scholen deze week al gestemd. Het is echt belangrijk dat we eh, onze leerlingen van jongs af aan eigenlijk al uh, eh, bekend maken met, eh, met democratie en de werking daarvan. Ja, het is eigenlijk de eerste keer natuurlijk niet echt voor het echi, maar het is wel leuk. Op deze school was de partij Gemeentebelangen uiteindelijk de winnaar. En hoe het volgende week uitpakt in alle gemeentes, dat moeten we nog even afwachten. Je kunt naar het stemhokje op 14, 15 en 16 maart. Dan het weer nog. Het is lekker zonnig en een graad of 13 vandaag. Dat eh, mooie weer dat zet ook de komende dagen door. Morgen zijn er temperaturen tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staat de file op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag.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 Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kans heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree, en in Noord, het Curidex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven. Wij willen je vertrouwen waard zijn. Wil jij ook een eerlijke toekomst voor ons dorp?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 De partij Volt moet Nulliver Gundogan terugnemen in de fractie in de Tweede Kamer. Volgens de rechter is ze onterecht geschorst en daarna uit de fractie gezet. De Belgische wielrenner Wout van Aert heeft de vierde etappe van Parijs-Nice gewonnen.